Twee uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het Weesperplantsoen in Amsterdam zijn vanochtend 24 bomen gekapt. Dat is gebeurd om plaats te maken voor het namenmonument dat daar komt. De kap was eerder uitgesteld omdat buurtbewoners bezwaar maakten... tegen de omvang en de locatie van het monument. Een maand geleden besloot de rechter dat de bouw door mag gaan. Op het monument komen de namen van 102.000 uit Nederland gedeporteerde Joden, Sinti en Roma te staan... De echte bouw begint waarschijnlijk op 1 oktober. Het monument moet in 2021 dan klaar zijn. Justitie gaat opnieuw forensisch onderzoek uitvoeren... naar de dood van de 16-jarige Dasha Graafsma. Het meisje kwam in 2015 bij Hilversum om het leven... bij een aanrijding met een trein. Het OM concludeerde dat Dasha zelfmoord had gepleegd... maar haar familie vindt dat er nooit gedegen onderzoek is gedaan. In Tilburg is gisteravond een man mishandeld... terwijl hij in zijn auto wachtte op een internetdate. Drie jongens bedreigden hem met een mes en sloegen hem. Ook pakten ze zijn autosleutels af. Mogelijk is het slachtoffer erin geluist via zijn internetdate. De politie is nog op zoek naar de daders. Het Zwitserse Openbaar Ministerie gaat drie voormalige topmannen... van de Duitse voetbalbond DFB vervolgen. Ze worden verdacht van medeplichtigheid aan fraude... bij het WK voetbal van 2006, het jaar dat Duitsland gastland was. Een voormalig FIFA-bestuurder wordt ook vervolgd. Ze zouden de toezichthouder binnen de voetbalbond hebben misleid... over een betaling van 6,7 miljoen euro. Wielerploeg Lotto Soudal blijft in de ronde van Polen. Dat is besloten na het verongelukken gisteren van ploegenoot Bjorg Lambrecht. Vandaag wordt de etappe geneutraliseerd en ingekort. Het peloton rijdt als één geheel naar de finish... waar de, waar de renners van Lotto Soudal naar verwachting als eerste zullen passeren. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het noorden kans op een bui.